Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een bedrijvenpark in Zwolle is vanochtend een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Volgens de veiligheidsregio IJsseland is er een enorme rookontwikkeling... en trekt de rook ook over de snelweg A28. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Door de coronacrisis is de winkelleegstand in veel binnensteden snel opgelopen, schrijft het Financiële Dagblad. Vooral in de grote steden is de leegstand toegenomen. In Eindhoven staat op dit moment ruim 9% van de winkels leeg. Twee jaar geleden was dat zo'n 6%. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwden zes grote steden voor verloedering van de winkelstraten. Zo zou er sprake zijn van gigantische omzetverliezen en leegstand die in sommige winkelstraten oploopt tot 40%. 51% van alle Nederlandse huishoudens heeft tenminste één abonnement op een videostreamingsdienst. Een groeiend aantal huishoudens heeft zelfs twee of drie abonnementen. Dat meldt marktonderzoeker Telecom Paper. Netflix is het populairst onder Nederlandse consumenten. Daarna volgen Videoland en Amazon Prime Video. Die laatste zag zijn marktaandeel het eerste kwartaal van 2021 verdubbelen. In München zijn gisteravond meerdere voetbalfans gewond geraakt door een protestactie van Greenpeace... vlak voor de EK-wedstrijd Duitsland-Frankrijk. Greenpeace vloog met een paraglider boven het stadion... maar de bestuurder raakte de kabels van de zogeheten zwevende camera... en scheerde rakelings over het publiek. Daarna belandde hij op de grond. Twee toeschouwers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Greenpeace wilde met de actie aandacht vragen voor het milieu. De milieubeweging heeft inmiddels excuses aangeboden. Volgens Greenpeace was er een technische storing en moest de bestuurder een noodlanding maken. Het weer. Vandaag is het droog, zonnig en warm. In de middag ontstaan wat stapelwolken. Het wordt met 27 tot 31 graden tropisch heet. Ook donderdag wordt het tropisch, met later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken ook maar een paar minuten vertraging... zoals op de A10 voor de Koentunnel op de ring noord van Amsterdam. Daar heb je vijf minuten op onthoud.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 In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen de zes grote steden voor verloedering van de winkelstraten. En in München zijn gisteravond meerdere voetbalfans gewond geraakt... door een protestactie van Greenpeace voor de wedstrijd Duitsland-Frankrijk. Greenpeace vloog met een paraglider boven het stadion...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 Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl, seem to be a plain old no surprise girl. So I was a bit surprised, just to let little paralyze when she started to undress me with the steel blue eyes.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 This is Bob, man. Six foot ten. He is my husband." married She wanted to see me carried away on a stretcher so barely hired. Telling you all, he was pretty tall He looked and feel a freaky place like Albert Hall No kisses, yeah.